Die is normaal 450 euro, maar omdat hij zo jong is, is het 100. Hij hoopte er eigenlijk mee weg te komen. Ja, dat zou wel erg zijn. Dat zou wel jammer zijn om niet meer naar wedstrijd te kunnen, want het is een jaar. Maar dan heb ik wel tenminste die foto met de Memphis. Uh, nu terug, ja. Hij eh, zal wel een pre krijgen langs de zijlijn. Het is ook niet de bedoeling eh, dat dit eh, voorbeeld navolging gaat krijgen. Maar hij heeft wel een uniek kiekje hoor. Ook de andere fans die zijn voorbeeld volgden krijgen van de KVB een boete en een stadionverbod. In het noordoosten van Twente komt al sinds vorige week vies water uit de kraan. En dat probleem is pas op zijn vroegst eind deze week opgelost, zegt waterbedrijf Vitens. In het water is de E. coli-bacterie gevonden. Kun je ziek van worden. T-Mobile Nederland krijgt een nieuwe eigenaar. Het bedrijf is voor 5,1 miljard gekocht, verkocht aan Britse en Amerikaanse investeerders. Als je een abonnement hebt bij T-Mobile verandert er nu niks. Maar in de toekomst moet je misschien meer gaan betalen, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze zeggen dat ze wel de prijsvechter willen blijven. Ze willen natuurlijk wel meer klanten eh, trekken. Maar ja, op termijn kan het zijn inderdaad dat de prijzen eh, naar boven gaan. Ook Tele2, Ben en Simpel vallen onder T-Mobile Nederland. De stoelendans in de Formule 1 gaat door. Gisteren werd bekend dat Valtteri Bottas van Mercedes naar Alfa Romeo gaat. En nu heeft Mercedes een opvolger, de Brit George Russell. Die wordt teamgenoot van Lewis Hamilton, zegt commentator Louis Dekker. Prachtig verhaal, want er eh, zijn hele mooie foto's van die jonge Russell op handtekeningenjacht bij Sir Lewis een paar jaar geleden. En nu gaan ze het samen doen. Eh, ja, de... de de fan gaat naast zijn idool in een team. En ik denk dat het bedreiging wordt. Dus eh, we gaan het zien. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het kan plaatselijk 27 graden worden vanmiddag. Ook morgen zonnig en warm. Dan kan het in het zuiden 28 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door... maar tussen Amsterdam Centraal, Spaarnwoude en Haarlem rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een kapotte spoorbrug. Houdt rekening met extra reistijd.